Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De lavastroom uit de vulkaan op La Palma blijft huizen en gebouwen opslokken. Volgens de laatste cijfers zijn er inmiddels meer dan 1900 panden verwoest... waaronder bijna 900 woningen. Dat zijn er een paar honderd meer dan donderdag werd gemeld. Sinds middernacht zijn er opnieuw lichte en middelzware aardbevingen geweest. Dat toont volgens vulkanologen aan dat de uitbarsting op La Palma onverminderd aanhoudt. Klimaatwetenschappers waarschuwen dat 2050 te laat is om de CO2-uitstoot naar praktisch nul terug te brengen. Dat moet tien jaar eerder worden, stellen de wetenschappers die betrokken zijn bij het VN-klimaatpanel IPCC. Het jaartal dat wordt genoemd in de Europese Green Deal en de Nederlandse Klimaatwet... zou volgens de wetenschappers dus tien jaar naar voren moeten worden gehaald. De onderzoekers wijzen erop dat rijke en westerse landen een voortrekkersrol zouden moeten nemen. Dat is omdat die in het verleden meer hebben uitgestoten... en ontwikkelingslanden het Westen uiteindelijk zullen volgen. Er wordt deze herfstvakantie weer veel gereisd. Volgens reisorganisaties TUI en Sunweb is het vertrouwen van de reizigers terug... en hebben meer mensen iets geboekt voor de herfstvakantie dan in 2019, voor corona. Op Schiphol stonden vandaag lange rijen. Op de luchthaven worden deze herfstvakantie 2 miljoen reizigers verwacht. Volgens de reisorganisaties is er sprake van een inhaaleffect. In Grollo is een levensgroot houten beeld van zanger Harry Musquet onthuld. Het staat naast het QB Museum in de Drentse plaats. Musquet was de zanger van QB and the Blizzards. Hij wordt gezien als de grondlegger van de polder blues en overleed tien jaar geleden. Het weer, in het noorden soms wat regen. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen in het noorden bewolkt, af en toe regen. In de rest van het land droog, maar vrij veel bewolking. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid staat een auto met pech bij Amsterdam Rivierenbuurt. Drie kilometer file daardoor, doordat er twee rijstroken dicht zijn, heb je daar ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de Nightwalk. Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, en more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zandvoort. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Deze week ADE-week. Die hebben we bijna gehad. Nu is natuurlijk het ADE-weekend. Allemaal leuke feestjes, welbekende wereldberoemde DJ's. Het allemaal in Amsterdam, hè. En ja, het enige nadeel is dat het niet in de nacht is. Het duurt allemaal overdag tot uh, middernacht, tot middernacht nacht moeten de kroeg sluiten. En eh, ja, eh, mag de pret allemaal niet drukken natuurlijk, want we doen het gewoon overdag en s'avonds. Kan allemaal natuurlijk. ADE weekend. En dat betekent ook hier op CFM voor natuurlijk eh, aandacht aan de ADE. En dat betekent eh, de hele avond het beste van House in de mix op de radio. De eerste twee uurtjes DJ Mauzo in de mix met zijn Global House vibes. En natuurlijk straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club uit Italië met DJ Kelly. En eh, ja, officieel vliegen we niet, want hij, is in, hij was deze week in Amsterdam. En in geheim. Ja, hij wilde het niet bekendmaken. Maar eh, misschien op zijn social media, als je het bijhoudt, dan wel. Maar eh, in ieder geval, hij heeft voor ons weer een eh, meesterachtige mix in elkaar gezet. Dus het gaat allemaal goed komen. Tot in de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Een hele goede avond. all I do. Making that money for the fancy clothes, but she got the own. You know the drill. Baby's been good to me. Baby's been good to me. So good, you know me, I'm a piece. So good, you know me, I'm a flat need test. touching each other Two spirits just greeting Trying to carry it further Two people just meeting, barely touching each other de Nightwalk ADE. Weekend eigenlijk, hè? want het is bijna afgelopen. De hele week eh, hadden we ADE in Amsterdam. Iets anders dan normaal gesproken. Niet met eh, al die... Eh, ja, hoe noem je dat? ja, ik noem het vergaderingen, <laughs> maar zo is het niet natuurlijk. workshop moet je het noemen. Met natuurlijk wel bekende DJ's. Dat is allemaal een beetje minder aangezien we corona zitten. En ja, er zitten restricties aan. hè? Testen voor toegang of een QR-code. Eh, ja, toch een hoop leuke feestjes. Paul Carpenter eh, live eh, in de AFAS live vanavond. met de special edition of Berlin Calling Screening. Bills, Bills, Bills en voor in de Supper Club. Mainframe, Soundproof Session in the Web. In de print The Sound of Blackness. Nou, een hele heleboel beestachtige leuke feestjes vanavond en morgen ook nog natuurlijk uh, tijdens het ADE-weekend eh, in Amsterdam. En eh, je hoort het hier in de mix, DJ al met de beste beats op de radio. Want ja, ook wij moeten er natuurlijk een beetje bij blijven. Dus alleen het beste van de, de clubs en de streams hier op GFM Zandvoort in de Nightwalk. Pássaros e alegria. Que bela natureza o a onda do mar vindo e voltando. Rock de lenda. Tudo era lindo ao redor de Clara, o mundo inteiro.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 Nou, gewoon een heleboel leuke dingen allemaal in Amsterdam. In de Westerunie trouwens Gardens of Babylon presents The Seekers of Light. Ja, het weekend ADE. Iets anders dan anders, maar eh, hè, zeker, eh, ja, toch gezellig. En uh, ja, overdag van 6 uur s ochtends tot middernacht lekker feest. Iets anders dat je dat normaal in de nacht doet. Maar eh, hè, het mag de pret allemaal niet drukken. En ook wij schenken er een beetje aandacht aan met de hele avond van 9 tot middernacht. Het beste van de, van de clubs, eh, van de festivals en van de streams in de mix op je radio. En het komende uur DJ zo in de mix. Tweede uurtje ook. En het derde uurtje DJ Cavaschelli. En dat is de man uit Italië. Dus eh, gezellige avond hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. in New York on a Saturday night. Ruben Toro once again. Timmy Regisford. Shout, shout, shout once again. All of a sudden you got this vibe. Now you want to go home, get your clothes right, get your t-shirt, your sneakers, your powder. to the shelf, the shelf. You Raising your hand soon as you get to the door. Begging to get in. Come on, come on. Freddie, come on. Everybody's pushing and shoving. You're jumping ahead of the next person to the next. But you can hear that music upstairs. All of a sudden you don't care anymore people screaming and shouting, your favorite record is on again. This my record again, again and again, again and again. Now you get upstairs hear this jazzy track. Remember that? Remember just walking into a club and you just say, hey, this is where it's at. This is what I want to do. Música Morgenochtend om 6 uur beginnen de allerleuke feest weer. Het duurt allemaal tot middernacht. En morgen is het laatste rondje. Ik weet niet of ze maandag ook wat doen, maar volgens mij is het morgen allemaal voor het laatst.